Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat naar omstandigheden goed met president Trump. Dat zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn allebei positief getest op het coronavirus. Ze zitten voorlopig in quarantaine. Volgens een woordvoerder heeft Trump milde klachten en werkt hij ondertussen gewoon door. Maar het is toch wel een serieuze zaak, zegt correspondent Arjen van der Horst. De president is 74 jaar oud, hij weegt te zwaar, hij neemt medicijnen voor zijn cholesterolgehalte. Dus hij behoort gewoon tot een risicogroep. Nou, naar buiten toe geeft het Witte Huis een geruststellend signaal af... dat het inderdaad naar omstandigheden goed gaat met de president. Maar ik kan me ook best voorstellen dat ze zich ook een beetje zorgen maken in het Witte Huis. Vicepresident Mike Pence en de democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn ook getest. Die hebben allebei geen corona. Een man van 26 uit Vlaardingen is aangehouden op verdenking van meerdere zedenmisdrijven in een verzorgingstehuis. De man werkt op een afdeling met zo'n 20 ouderen. Een aantal daarvan zijn dementerend. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de man is per direct op non-actief gezet. Twee spelers uit de selectie van Feyenoord zijn positief getest op het coronavirus. Welke spelers het zijn is niet bekendgemaakt. gemaakt. In augustus waren ook al twee spelers positief getest op het coronavirus. En let even op als je boodschappen wil doen volgende week. Het ouderenuurtje in de supermarkt wil het kabinet uitbreiden. Vinden deze mensen in Binnenbroek super. Nu heb ik het lekker rustig en zeker na de maatregelen denk ik... Ik ga weer uh, s morgens vroeg boodschappen doen. middags als je komt, nou, dan loopt, ja, loopt iedereen je voor je voeten. Dus het is gewoon eerlijk. Dat oudere uurtje geldt nu tussen 7 en 8. Bij elke supermarkt mag nog een uur uitkiezen. Daar zijn de supers zelf niet zo blij mee, want het komt vaak eigenlijk de hele dag niet echt uit. Dan nog het weer vanavond en vannacht. Vooral in het zuiden af en toe wat regen. Morgen krijgen we overal regen. Het wordt dan 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 richting Knoopend Watergraafsmeer bij Zeeburg staat 3 kilometer file door een onwelwording. Twee rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu, see it. CFM Zandvoort. Het is vrijdagavond. De klok van 9 uur geslagen. En dat kan maar één ding betekenen. Zandvoorts grootste dansvloer. Hij is weer wagenwijd geopend. Deze balzaal. Dit festival. Ja, je mag maar met drie man thuis zijn. Of een feestje. Maar wij maken gewoon het allergrootste feestje. See it Sessions de komende twee uur. Gewoon live bij jou in je huiskamer, in je auto. Maakt niet uit, wij zijn er gewoon bij. Met nu, tussen 9 en 10, the one and only DJ Dion Sydney. En hij heeft wat moois meegenomen hoor vanavond. Exclusieve muziek. En gewoon een eigen remix. Oef. Ik zou zeggen, zet hem tijdje harder erbij. Dat doen wij hier in de studio ook. Nu, Dion Sydney. break this Oh, sessions Met Brian Whistle Steel, the one and only DJ Dion City. Ben nu die heerlijke plaat van Oliver Heldens. Maar dan in de fijne Surrey James en Ryan Marciano remix.